10 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het einde van volgend jaar moet de hele wereld gevaccineerd zijn tegen corona. Dat wil de Britse premier Johnson. Daarom doet hij een oproep aan zijn collega-leiders van de G7. zijn de zeven belangrijkste industrielanden. Volgens de BBC noemt Johnson het de grootste uitdaging van het naoorlogse tijdperk. In het Brabantse Deurne zijn massaal mensen op de vuist gegaan. Het gebeurde na sluitingstijd van de kroegen. In totaal waren er volgens Omroep Brabant zo'n 150 mensen bij de vechtpartij betrokken. De politie haalde de vechtjassen uit elkaar en deelde wat boetes uit. Het is niet bekend waarom de vechtpartij begon. De Schotse spoorwegen hadden gisteren te maken met een bijzonder gevonden voorwerp. Op het station in Glasgow hing een ontsnapt aapje rond. Na een tweetje kwam er snel een tip binnen over de mogelijke eigenaar. Binnen een uur was het aapje weer herenigd met zijn eigenaren. Jongeren uit Wannerperveen in Overijssel zijn het helemaal beu dat ze geen woning kunnen vinden. En dus begonnen ze uit protest een camping op een braakliggend terrein om aandacht te vragen voor hun problemen. Hier in Wannerperveen is, het, eh, is er gewoon helemaal niks, eh, niks te vinden. Laat staan iets betaalbaars. Dus uh, ja, krijg je natuurlijk al gauw dat je naar dorpen buiten Wandenveen, eh, Meppel, Nijveen. Dat soort dorpen. Moet, uh, moet gaan voor een woning. Het is gewoon eh, mijn dorpje. Ik ben hier opgegroeid en ze er graag willen blijven. Ze zijn bang dat Wanneperveen een spookdorp wordt als de jongeren vertrekken. De gemeente gaat binnenkort met ze om tafel. Het weer dan nog, wolken en zon vandaag. Langs de kust zo'n 18 graden. In het zuiden 22. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. De vertraging is daar een kwartier door een auto met weg.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 on Route 6 luisteraars. Welkom bij ZFM, oftewel ZFM Jazz. We zijn al eh, vertrokken uit Zandvoort met de klassieker uit 1958 van Nat King Cole... Get Your Kicks on Route 66. Voor onze roadtrip op deze zonovergoten zon... Eh, zondagochtend 6 juni. We zullen twee uurtjes onderweg zijn. Kriskras door een uh, bond jazzlandschap. Rij mee zou ik zeggen. Maak het lekker comfortabel op de bank of de achterbank, op de passagiersstoel. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst en ik ben je chauffeur van vandaag. Highway 60 Seems like it has no end Highway 60 Oh yeah Seems like it has cause she's my only friend. Went down to Houston just before I could go. Even went through Galveston to the Gulf of Mexico. Stopped in Oklahoma and I covered all the ground. Looking for my baby, but she couldn't be found. Wonder where she is now. guess I'll always travel along this highway side. If you happen to see my baby, won't you please let her ride? I've been traveling for three days straight. I've even been to California to the Golden Gate. Wonder where she is now. Mm, yeah, back to the highway. Back to the highway. Back to the highway just to die. seemed like it has no end. Highway wasted it. like it has no end. Gotta find my baby cause she's my only friend. West Coast bluesman Young John Watson ons beter bekend als Johnny Guitar Watson... zocht in 1953 eh, zijn kick. Niet op eh, Route 66, maar op Highway 60. Maar zo te horen is die, die kick nog steeds aan het zoeken. Ik zeg ah, Marlon Brando en zijn knuiten rijden ons in 1953 eh, hard voorbij, oerend hard, op een eh, motor in de film. The Wild One. Een eh, nummer eigenlijk van uh, trompetist Shorty Rogers... in het orkest van uh, Leith Stevens. Bestaan uit een keur van de West Coast de muzikanten met onder meer... de hier zeer geliefde Shelly Man op drums. eerst. Wes Montgomery. Die had niet zoveel met motoren. Die reed liever in zijn Cadillac... Eh, op Sunset Boulevard in Hollywood... voor een eh, ritje richting de oceaan, bumper aan bumper. Over Sunset Boulevard dus, op een eh, broeierige zomeravond. Dat nummer heette aan het begin Bumpin' on Sunset. Maar ja, anderen die laten misschien liever de auto thuis staan en nemen een taxi. Maar dan moet je wel zorgen dat je niet bij eh, Robert De Niro instapt. Want anders kan het nog wel eens eh, slecht aflopen. Eh, na West Comedy hoorde je saxofonist en fluitspeler Ronnie Lang... in de soundtrack van Taxi Driver uit de jaren 70... van de hand van filmcomponist Bernard Herman. En tot overmaat van rampen belanden we zo te horen ook nog in een soort van overval... en achtervolgingsscène uit de film The Criminal... muzikaal begeleid door de Britse filmcomponist en saxofonist en zijn band Johnny eh, Dankworth en zijn band. Eh, waarbij we in die film door de boef gedwongen worden om samen met hem en de buit er van door te gaan. eerst op de huid gezeten door Lee Marvin en de M-Squad in Chicago. Die eh, werd bijgestaan door Count Basie in het nummer The Chase. En uh, we hadden ze nog niet afgeschud. Of uh, jeetje, daar kregen we in de straten van, street van, <laughs> in de straten van San Francisco... de Streets of San Francisco, Carl Mark, Malden en Michael Douglas op ons dak. Oftewel Mikey Stone en Steve Keller. En het muzikale vuurwerk kwam van de hand van de Componist en arrangeur Pat Williams. Die zijn origineel uit de jaren 70, met jaren 70 meen ik... in 2010 in een nieuw jasje stak. En dat eh, hoorde je hier. Gelukkig eh, zijn we die eh, vervelende cops uit San Francisco kwijt... als ik in mijn achteruitkijk spiegel kijk. En ja, we kunnen eigenlijk eindelijk een beetje relaxed door die grote stad, over de bruggen, door de tunnels eh, gaan cruisen. Genietend van het grootstedelijke, uh, ja, de grootstedelijke architectuur die uh, aan een film aan je voorbij flitst. En op de radio hoor je dan de muziek van pianist Josh Nelson en zijn band Bridges and Tunnels. Jazz. Janis Joplin had heel vaak de blues en klaarblijkelijk ook de auto blues. Al je vrienden rijden in dikke vette Porsches. Tja, wat moet je dan? Oh lord, kun je me niet tenminste een Mercedes-Benz eh, bezorgen? De gepimpte versie eh, is van de Amerikaanse zangeres Robin McCall... en staat geparkeerd op nummer 733 in onze top 2020 cover-up. Saw you riding around time down at your Van de Man had ook eh, de de blues, zo te horen. De vrouw die hij begeert, laat hem niet in eh, haar nieuwe bolide rijden... terwijl die maar al te graag die auto samen met haar s'nachts uh, zou inwijden. Daar word je natuurlijk flink wagenziek van en kribbig van. Van Morrison. Trompetiste Eddie Harrison en zijn band, waaronder uh, Donald Harrison... hebben geen zin in dat soort eh, atletische nachtelijke escapades. Die laten ons liever over het asfalt zweven in hun night ride. Als waren, ze, als waren wij astronauten in de ruimte. Trompetist Eddie Henderson, Night Ride. in a city that they call the Windy City. And they call it the Windy City because of the hawk. The hawk, the almighty hawk. Mr. Wind takes care of plenty of business around winter time. The place that I lived in was on a street that uh, happened to be one of the dead end streets where there was nothing to block the wind, the elements, nothing to buffer them for. I mean, to keep them from knocking my bed down, Jim. I mean, really stocking it to me. When the boiler would bust and the heat was gone, Jim, I had to get fully dressed before I could go to bed. Of course, I couldn't put on my goulashes because they had buckles on them, and my folks didn't play that. They said, don't you tear my bed clothes with your goulashes on. But I was fortunate. As soon as I was big enough to get a job save enough money, get a ticket, catch anything, I split. I said, one day I'm gonna return and I'm gonna straighten it all out. And I'm about ready to go back now. So I thought I'd tell you about it. Uh, they say this is a big, rich town, but I live in the poorest I'm on a dead end street in a city without a heart. I learned to fight before I was six, the only way I could get along. Uh, when you're raised on a dead end street, you gotta be tough and strong. Now, all the guys I know getting in trouble, that's how it's always been odds are all against you, how can you win? Yeah, yeah, yeah. I, I'm gonna push my way out of here, even though I can't say when. dead end street no more. No, cause I'm gonna get me a job. I'm gonna save my dough. Get away from here. I ain't gonna come back no more. I'm tired of a dead end street. I wanna get out in the world and learn something. Lou Rolls, waarschuwt ons, ook eh, in het uh, eh, holst van de nacht... altijd goed op de weg eh, te blijven letten natuurlijk. En vermijd dan vooral die dead-end streets. We nemen beter een andere afslag. Nou, dat zal ik dan ook doen, zo dadelijk. we zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uur... van onze roadtrip hier bij ZFM, oftewel ZFM Jazz. Ik zou zeggen... Eh, blijf ook luisteren. Het eh, tweede uur. We zetten onze trip eh, gewoon lekker voort. Het is geweldig weer. Ehm, ja, genieten van deze soundtrack. En als je straks een ritje gaat maken... nou, wie weet ga je nog even deze soundtrack... die je deze twee uur gaat horen of hebt gehoord... nog een keer afspelen, dat kan. om 12 uur staat hij op mijn blog mijngroeven.nl. laatste nummer van het eerste uur zochten we de drukte van de highway weer op. Eh, de highway hustle hoorde je net. Eh, zo te horen een eh, Afrikaanse highway in de handen, in de uitvoering van ja, een autodidacte. Tommy Guerrero hoorde je hier op eh, gitaar. Eh, echt een hele laid-back eh, ja, gast is dat. Met heerlijke soundtracks. prima om onderweg af te spelen als je in de auto zit. Ik zei het al, in de tweede uur ga ik gewoon door. Dus ga niet weg, tank even bij. Een koffie, een thee. En het tweede uur gaan we lekker verder met onze roadtrip.